uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 14 infrastructuurprojecten zijn met zeker 2,5 jaar vertraagd... vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen, meldt minister Harbers van Infrastructuur. De experts zijn nodig om de verplichte stikstofberekeningen te maken. Projecten die moeten wachten zijn onder meer snelwegverbredingen in Noord-Holland... Brabant, Flevoland en Twente. Enkele boeren zijn gisteravond naar de Tweede Kamer gekomen om het slot van het stikstofdebat bij te wonen. Ze zetten hun trekkers buiten neer en gingen op de publieke tribune zitten. In het debat lag minister Staghouwer van Landbouw onder vuur... omdat hij boeren nog geen toekomstperspectief kan bieden. De Kamer wil dat hij ruim voor Prinsjesdag met een plan komt. De meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de nieuwe vuurwapenwet... dankzij de steun van 15 republikeinen. Er komt geld beschikbaar om wapenkopers onder de 21 strenger te controleren... om scholen te beveiligen en om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. De wet gaat minder ver dan president Biden had gewild... maar hij spreekt wel van een stap in de goede richting. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaat lid is van de Europese Unie. Hij spreekt van een overwinning waar Oekraïne al 30 jaar op wacht. En zeker sinds de Russische invasie. Gisteren besloten de EU-leiders unaniem dat Oekraïne wordt toegelaten als kandidaat lid, net als Moldavië. De echte toetreding kan nog jaren duren. Wetenschappers hebben op het Caribische eiland Guadeloupe een bacterie ontdekt die met het blote oog te zien is. De Thiomargarita magnifica bestaat net als andere bacteriën uit één cel, maar kan ruim een centimeter lang worden en zit inwendig totaal anders in elkaar. Waarom de bacterie zo groot is, wordt nog onderzocht. Het weer. Verspreid over het land vallen buien, hier en daar nog met wat onweer. In de ochtend trekt de neerslag naar het noorden. Vanuit het zuiden breekt de zon af en toe door, maar later kunnen weer buien vallen.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 Enkele boeren zijn gisteravond naar de Tweede Kamer gekomen om het slot van het stikstofdebat bij te wonen. In het debat lag minister Staghouwer van Landbouw onder vuur, omdat hij boeren nog geen toekomstperspectief kan bieden. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaatlid is van de Europese Unie. Hij spreekt van een overwinning. Het kan nog jaren duren voordat Oekraïne echt lid is. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. En het wordt 20 tot 24 graden. in New York City in a funk cheap hotel.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 Gesprekken met mezelf in deze pauze Ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was niet. Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En buiten beweegt zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré yo solo oh, tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.